ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel geschrokken reacties in Amsterdam-Duivendrecht. Nu duidelijk is dat het meisje van 17 dat daar woensdagnacht dood werd gevonden... door geweld om het leven is gekomen. Deze mensen zeggen tegen stadszender AT5 dat ze het niet kunnen geloven. Het is altijd schrikken natuurlijk. vooral als het om zo'n jong meisje gaat. Het zal je eigen kind maar zijn. Verschrikkelijk, joh. Het is zo lastig om de woorden te brengen wat dan... Eh, wat dan de emotie is. Het is vooral schok en het is... dit kan mij ook overkomen. Dat is dus wat ik, wat ik dan denk. De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd... in de nacht van dinsdag op woensdag. Het meisje werd toen aangevallen... terwijl ze onderweg naar huis was... na een avondje stappen in het centrum van Amsterdam. Het verkiezingsprogramma van JA21 is bekendgemaakt. De partij met Joost Eertmans als lijsttrekker wil minder regels... meer ruimte voor ondernemers en meer inspraak voor burgers. Met die voornemens willen ze de strijd aangaan met bijvoorbeeld de PVV, VVD en BBB. Het aantal relatietherapeuten in ons land is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Volgens het AD zijn het vooral jongeren die hulp inschakelen als hun liefdesleven niet lekker loopt. De krant noemt het een relatie-APK. Een relatietherapeut zegt dat jongeren tegenwoordig veel bezig zijn met hun geestelijke gezondheid... en dat het taboe eraf is. Vooral in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zitten veel therapeuten. De Duitse stad Keulen is één groot gamerswalhalla op dit moment. Gamescom is daar aan de gang, de grootste videogamebeurs ter wereld. Mark is er ook bij van het Groningse Square Glade Games. Hij is daar om een proefversie van hun nieuwe spel Outbound te laten zien. Eh, het is echt een eer om hier te mogen staan tussen gigantische namen. Eh, zoals Call of Duty, Indiana Jones en, eh, en andere grote titels. En daar staat onze, onze game gemaakt in Groningen gewoon tussen. Dus, nou, fantastisch. En ook niet onbelangrijk, de eerste reacties op zijn nieuwe game zijn enthousiast. Bijna een miljoen mensen hebben zich aangemeld om op de hoogte te blijven over Outbound. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en vooral in het zuiden ook best wat zon. Blijft vandaag overal droog bij 19 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is nog steeds druk op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel richting het noorden. Een file van zo'n drie kwartier. Eerder was daar een ongeluk gebeurd en de weg was volledig dicht. Maar nu is er weer één rijstrook vrijgegeven.